Voor spoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De grootste problemen als gevolg van het winterweer zijn voorbij... maar helemaal veilig is het nog niet op de weg. Voor bijna het hele land geldt code geel. Het kan glad zijn door sneeuwresten... of doordat gesmolten sneeuw op het koude asfalt weer is bevroren. Op Schiphol stonden de afgelopen nacht 1300 veldbedden... waarop gestrande reizigers konden overnachten. De luchthaven hoopt vandaag weer min of meer normaal te kunnen vliegen. En de NS verwacht ook dat de treinen vandaag weer volgens de dienstenregeling zullen rijden. Negen van de tien basisscholen zijn vandaag gesloten vanwege de lerarenstaking. Dat schatten de organisatoren. De staking werd vorige week pas aangekondigd. Daardoor was het volgens ouderorganisaties lastiger om opvang te regelen dan bij de vorige staking. De meesters en juffen gaan staken omdat ze een hoger salaris en lagere werkdruk willen. Het kabinet heeft al ruim 700 miljoen euro extra toegezegd, maar de stakers eisen minstens het dubbele. De Consumentenbond raadt mensen af om nog een Samsung Galaxy S7 of een S7 Edge te kopen. Het toestel kwam in 2016 op de markt, maar de kans is volgens de bond groot dat de software al vanaf maart niet meer geüpdate wordt. Daardoor worden de telefoons kwetsbaar voor hackers en andere beveiligingsproblemen. Samsung zegt nog niet te weten of de updates stoppen, maar kan ook niet beloven dat ze doorgaan. Volgens de Consumentenbond weten klanten die nu een S7 kopen daardoor niet waar ze aan toe zijn. Het leven in Nederland is in de afgelopen 25 jaar op vrijwel alle fronten beter geworden. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nederlanders hebben meer geld, leven langer, zijn beter opgeleid, hebben vaker werk en kunnen vaker op vakantie. Bovendien is er minder misdaad en hebben we meer vertrouwen in de politie. Wel is het aantal mensen dat in armoede leeft toegenomen. Het weer, hoewel het licht dooit, kan het glad zijn. Het wordt in de loop van de dag 2 tot 5 graden... met enkele winterse buien en soms zon. Tegen de avond gaat het weer licht vriezen. Vanaf morgen iets warmer en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land is het door sneeuw en bevriezing plaatselijk glad.